Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland krijgt er steeds meer megastallen bij. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. En die toename past helemaal niet bij de plannen van het kabinet voor duurzamere landbouw, vertelt demissionair minister Adema. Die grote meegestallen vind ik echt een ongewenste ontwikkeling. Daar moeten we echt vanaf. We moeten echt naar een andere schaal van landbouwbedrijven in Nederland. Eh, passend bij het echte familiebedrijf, die ik van harte ondersteun. En daar past dit type stallen past er niet bij. Dus ik vind het jammer dat dat gebeurt en dat op die manier de zaak ook opgeschaald was. Boeren die uitbreiden zeggen juist dat het nodig is om genoeg te kunnen verdienen. Zo'n 1500 mensen hebben in Den Haag meegedaan aan het jaarlijkse Prinsjesdagprotest van de SP. Met die actie wil de partij aandacht vragen voor het duurdere leven. Dinsdag is het Prinsjesdag. Het kabinet komt dan met maatregelen om armoede tegen te gaan. Maar volgens de betogers is dat niet genoeg. Een druk middagje in de eredivisie. FC Twente won net met Ajax, van Ajax met 3-1. En dat is terecht, vindt mijn sportcollega Frank. Twente was voor heel veel beter dan Ajax. Speelde Ajax alle kanten op. Kwam met 2-0 voor. Ineens was daar de 2-1. En toen dachten ze bij Ajax, misschien kan het nog. Ik heb het ook even gedacht hoor, in de tweede helft. Misschien kan het nog. En toen was daar de 3-1 van Univar. Kijken we nog even naar de andere uitslagen. Excelsior tegen Almere City werd 0-0. En bij Pek Zwolle Go Ahead Eagles werd het 1-1. En kijken naar een hardloopvideo op TikTok en daarna zelf de hardloopschoenen aantrekken. Ja, steeds meer jongeren die doen dat, zoals Noor. Ook al kan je nog niet heel lang hardlopen, zoals ik, nog steeds. Maar ook dan is het vet leuk en kan je echt iets opbouwen. Dan hoef je niet meteen al een hele marathon te kunnen rennen, want dat kan ik absoluut nog niet. Sportpsycholoog Pleun maakt zelf hardloopvideo's en snapt wel dat het inspirerend werkt voor anderen. Ik vind het ook wel grappig om de vergelijking te maken met een Sivan Hassan. Als je die ziet hardlopen, dan raak je daar wel geïnspireerd door. Maar je denkt niet meteen, hé, hey, dat kan ik ook. Terwijl als jij een meisje ziet van jouw leeftijd misschien die nog nooit heeft hardgelopen. dan kan jij denken, oh, zij kan het, dus dan kan ik het ook. Dus dat werkt eigenlijk heel motiverend. En ook hardloopwinkels krijgen steeds meer vragen van jongeren. Heb ik nog wat weer voor je. Vanavond is het overal droog.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 Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía. Ah, ah, ah. Tus besos son de Pero no quieres cuando yo quiero.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 I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think of simple things that help me get by. <laughs> Oh, power and religion are holding with Pope's permission. I, never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy. I need peace, I need love, I need all the things that fall above.